Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de aarde opgelopen tot ruim 3200. Er zijn 6.500 gewonden. Ondanks regen en kou hebben veel overlevenden de afgelopen nacht opnieuw buiten geslapen... uit angst voor naschokken. Er zijn ongeveer 350 Nederlanders in Nepal, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is nog niet gelukt met iedereen contact te krijgen... maar tot nu toe zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers. In Graven in Noord-Brabant is vannacht een theater uitgebrand. Dat gebeurde nadat enkele mannen het pand waren binnengedrongen. Ze mishandelden de eigenaar die daar in zijn eentje aanwezig was. En toen de indringers weg waren ontdekte hij de brand. Al snel stond het pand in lichterlaaien. Vorige week was het theater in Graven ook al doelwit van een overval. De eigenaar wist de indringers toen te verjagen. De nachtelijke festiviteiten voorafgaand aan Koningsdag zijn zonder grote problemen verlopen. Vooral in Utrecht en Den Haag waren zoals altijd veel mensen op de been. 100.000 in Utrecht en 200.000 in Den Haag. Vanochtend bezoekt koning Willem-Alexander met een deel van zijn familie Dordrecht... voor de eerste Koningsdag Nieuwe Stijl. Met een parade van schepen, muziekvoorstellingen en presentaties van het bedrijfsleven. Ook de Duitse regering heeft de luchtvaartmaatschappijen vlak voor de ramp met vlucht MH17 niet gewaarschuwd voor de gevaren boven Oost-Oekraïne. Duitse diplomaten noemden de toestand in het Oekraïnse luchtruim zeer zorgwekkend, maar de regering deed daar volgens Duitse media niets mee. Op de dag dat vlucht MH17 werd neergeschoten vlogen ook drie Duitse toestellen boven Oost-Oekraïne. Bram Moskowitz zal als politicus niet zelf over belastingzaken discussiëren. Hij laat die debatten over aan anderen, zei hij in het radioprogramma Echte Janne. Moskowitz wordt lijsttrekker voor de nieuwe partij VNL. Als advocaat had hij grote problemen met de Belastingdienst. Hij zou stelselmatig belasting hebben ontdoken. Het weer, in het oosten en zuidoosten eerst nog buien. Vanochtend trekken die weg. Daarna breekt vanuit het noordwesten steeds vaker de zon door. Al blijft het in het zuidoosten nog lang bewolkt en het wordt een graad of 11.